Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Afleveringen uit van het omstreden medische programma 24 uur tussen leven en dood. De omroep wil op de manier kijkers zelf laten oordelen over de mogelijke schending van privacy. Oorspronkelijk stond de aflevering gepland voor 7 maart. Gisteren werd bekend dat patiënten in het VU Medisch Centrum in Amsterdam zonder toestemming vooraf zijn gefilmd. Eerder vandaag meldden de VU en productiemaatschappij iWorks dat aan alle patiënten opnieuw wordt gevraagd of de tv-opnames mogen worden gebruikt. Volgens RTL, de VU en iWorks hebben alle betrokkenen in de eerste aflevering al opnieuw toestemming gegeven. De eerste aflevering van het realityprogramma is over een half uur te zien op RTL 4. In Amsterdam is het uitzicht gepresenteerd dat het Nederlands elftal zal dragen tijdens het EK. Oranje zal de uitwedstrijden komende zomer spelen in een zwart tenue met een paar oranje elementen. Nieuwe tenue was al via internet uitgelekt en de kleur leidde tot veel kritiek. Sommigen denken dat de kleur ongeluk brengt. Volgens het Nederlands elftal speelt woensdag, speelt woensdag voor het eerst een nieuwe uitenu in de oefenwedstrijd tegen Engeland in Londen. Staatssecretaris Bleker wil meer doen tegen het mishandelen en verwaarlozen van dieren. Hij wil in de wet opnemen dat bijvoorbeeld het schoppen of dumpen van dieren onder mishandeling en verwaarlozing valt. Hij verwacht dat die handelingen daardoor eenvoudiger te vervolgen zijn. De benzineprijs is gestegen tot boven de 1,80 euro voor een liter euro 95. Prijzen voor brandstoffen breken de laatste tijd steeds records, maar de barrière van 1,80 euro werd nog niet eerder doorbroken. Oorzaak van de stijgende brandstofprijzen is de onrust over Syrië en Iran.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 Ergens op een morgen zomaar op de radio. Jori Zwarte hoorde je van het uh, debuutalbum wat ze heeft gemaakt. En je hoorde de single die, die er vanaf gehaald is. I Say Nothing. Welkom bij deze Alternative FM van donderdag 23 februari. We hebben een gast in de studio. Haar naam is Nina Vine. En ik eh, kijk even tussen neus en lippen door wat ze aan het doen is. Maar ze zal eh, zo dadelijk eh, wel wat, wat gaan doen. Ze gaat even de gitaar stemmen. Straks gaan we natuurlijk ook praten over de muziek die ze maakt. En we hebben natuurlijk uiteraard ook het werk op de gevoelige cd staan. Dus dat sowieso. En eh, we zullen het een beetje compact houden. Want ja, eh, er, is, er is zoveel eh, snoepjes uit de snoepwinkel gearriveerd hier. Nou had ik vorige week al het album van Alaska. van Jori Zwart kreeg ik een paar dagen daarna. Dus was net nadat we de uitzending hadden gehad. En ja, en toen had ik ook nog één nog album eh, uitstaan. En dat was die van Kees Mayfield. Ook die heb ik eh, hier eh, liggen. Dus ook daar gaan we iets van draaien. Dus dat, dat belooft in ieder geval voor de fans van het Nederlandstalige Pop gebeuren een heel erg leuke avond te worden. vooral van Alaska. Ze zijn vanavond nog in de wereld draai door. ik weet niet of we dat, dat nu al gemist hebben. ze, ze, zijn er, ze zijn er dus wel. Maar ja, ik heb het niet hier oh, even onder het schuifje hoe dat, eh, hoe dat gegaan is. Eh, we hopen ze nog een keer hier in de studio eh, te kunnen, kunnen hebben over het album wat ze hebben gemaakt. In ieder geval heb ik het werk van de heren. Hier is 155, dus Alaska. dit gewoon een fantastisch nummer eerlijk gezegd. Ik, eh, ik, ik zat het af te luisteren thuis en eh, op een gegeven moment de rillingen liepen over mijn lijf. Bij het nummer van uh, Kees Mayfield, het vierde nummer, Tomorrow is my slave name, heet het, heet het nummer afkomstig van ja, het allereerste eh, album wat hij heeft uitgebracht. The Many Colored Beast. En eh, er is al veel over gezegd op eh, Facebook. met name de vriendjes van Kees Mayfield. En die heeft er nogal wat. die waren toch al erg lyrisch. Hoewel ook de wat kritische poppers. Uh, ook nog wat een en ander over dit eh, popwonder uit Volendam wat te vertellen heeft. En zoals gezegd, vanavond eh, is Alaska bezig in De Wereld Draait Door. Die hebben dan ook een minuut gekregen. Maar ja, die jongens die hebben we ook hier gehad, Marcus. Dus wat dat er gaat, zegt het wel genoeg natuurlijk. Toch? Ja, ja, nou, ik hoor je alleen niet. Ik hoor je dus niet op microfoon 2. <laughs> Fijn, dank je. Nou, dan ga ik eh, gewoon verder eh, met eh, de gast naast mij. dan moet ik eventjes... Uh, nou, die is wel te horen. Dat heb ik net even <laughs> getest. dat is Nina Vine. Hallo. Hallo. Ja, toch helemaal vanuit Arnhem gekomen. Ja. Ja. Ehm, jij hebt al een EP af. tenminste, wij hebben hem hier ook liggen en we, we draaien er wat, wat van. je gaat vanavond drie nummers doen, toch? Klopt. Ja. Even over jouzelf, want eh, we hebben hier dus nu met een, eh, ik zie je nu met een gitaar uh, zitten. Ehm, want muziek, wat, wat, wat doet muziek met jou? muziek geeft mij alles wat ik af en toe nodig heb. Ja? Qua emotie, qua gevoel, qua levensgeluk. Ja? Qua... Heb je muziek gewoon bijna elke dag nodig om... Elke dag nodig. Ja? Ja. Speel je ook eh, elke dag gewoon een, eh, een stukje muziek eh, om de dag mee te beginnen? Of gewoon als je thuis bent en ik, ik heb zin om even wat, wat te spelen? nou, ik, ik zing wel elke dag. Dat moet elke dag. Ja. Ehm, dan is het wel onder de douche als ik over de straat loop of als ik s ochtends ontbijt, aan het ontbijten ben, cd'tje ja. erbij. Ja? Ehm, en gitaar ook vrijwel elke dag. Maar zang is toch wel iets wat ik eh, per se elke dag nodig heb. Ja, ja. <laughs> Ehm, want, want eh, doe je er ook veel voor om je stem ook een beetje op, eh, op een goede pijl te houden? Ehm, ja, dat, dat is gelijk ook de training die ik daarmee heb. Ehm, het is heel belangrijk om er gewoon aan te blijven werken. Anders dan gaat het naar je stem naar de, naar de maloeren. Ja, ja, ja. <laughs> hoe, ben jij, hoe ben jij in de muziek teruggekomen? Of, of ja, is dat van kind af aan eigenlijk al? Ehm, ik heb veel muziek meegekregen van vroeger. Eh, mijn vader zat in de klassieke scene en de, ook nog de jazz scene. En eh, er werd heel veel van beide gedraaid vroeger. Mhm. En blijkbaar vond ik het erg leuk, dus, uh, want ik word altijd blij van muziek. En ben ook vroeg begonnen met muziekinstrumenten te bespelen en vroeg met zingen. Ja. En het is nooit meer opgehouden eigenlijk. En op mijn dertiende ontdekte ik de gitaar. Ja. En toen viel dat samen met mijn stem. En toen voelde ik van, hé, hey, dit, maar dit is het wel. Ja, hebben je ouders daar ook eh, eigenlijk ook een beetje in eh, gestimuleerd om van, van nou, als dit eh, iets is voor je, dan doe je dat ook? ja, ik heb gewoon een hele vrije opvoeding gehad, een open opvoeding. En ze zeiden van, je moet vooral doen waar je gelukkig van wordt. Ja. <clears throat> Pardon. Ja. En ehm, toen ze merkte dat ik daar zo druk mee bezig was, want het enige na school was, wat ik deed was vooral eh, op mijn zolderkamer eh, oefenen, oefenen. <laughs> Ja, ja. En ehm, ze hebben het inderdaad, eh, ze hebben me niet gepusht of zo, maar ze hebben me wel gestimuleerd van, nou, als je daar blij van wordt, moet je het vooral blijven doen. <laughs> Dus, Juist. Ja. ja nou ja, je, je EP is, ja, ik zei het al, er zijn zes tracks op terug te vinden. Wanneer had je die ook alweer ten doop gehouden? Vorig jaar geloof ik. Op 9 oktober 2011. Ja in Arnhem, geloof ik. Hè? Ja. ja. Was dat eh, speciaal gekozen? Uh, ja, het is de stad waar ik woon ook. Ja. En ehm, in Gelderland heb ik al iets meer ja, bekendheid tussen aanhalingstekens. Daar ben ik al een paar jaar bezig. Ja. En het leek me wel ook gewoon leuk om het in mijn eigen stadje te doen. Ja, ja. En ehm, een heel leuk theater had daar hun podium ter beschikking gesteld. Eh, ja. wat, wat ik ook een erg mooie setting vond om het in te doen. Dus ja. Dus de naam Nina Fine is in Gelderland eh, toch wel eh, redelijk bekend? Nou, ehm, <laughs> ik of zeg ik nu iets, iets, iets gevaarlijks? Nou ja, ja misschien. Ik heb, <laughs> ik heb tot voorheen, eh, tot afgelopen zomer, ehm, heb ik opgetreden onder mijn eigen naam. Nina van der Leest. Ja. En ehm, gewoon dat ik nog geen artiestennaam had kunnen vinden. Ja. dus die naam die naam kwam wel eens voorbij. Ja. En eh, Nina Vine ben ik nu weer aan het opbouwen inderdaad. Want dan moet je natuurlijk weer vanaf het begin eh, ja. beginnen. En eh, betekent ook dat je dan met, met iets anders komt, met een ander stuk muziek? Of is je muziek ook onder je oude naam hetzelfde gebleven ja, mijn stijl is hetzelfde. Ehm, ik wou ook een Engelse naam, zeg maar, omdat mijn muziek ook Engelstalig is. Ja. En eh, dat vond ik er veel beter bij passen. Ja, oké. Eh, dus daar heb ik het eigenlijk op gekozen, op de muziek zelf. Je bent op de muziek zelf eh, gekozen, ja. Duidelijk. Nou, ik, eh, ik heb toevallig het, uh, het, het EP'tje in mijn vingers. Dus we gaan eerst even een stukje van jou luisteren. Alvorens we gaan kijken of we het, of we het zover kunnen krijgen dat we je ook aan het spelen gaan krijgen. Ehm, laten we beginnen met een hele leuke. Heb je een voorkeur? Laat nou, laten we gewoon even bij jou uh, leggen. Want jij bent tenslotte de gast. Dus nou, je mag een getal onder de 6 zeggen. Dat kan natuurlijk Nou ja, eh, ik, ik zou bijna zeggen, zeg jij het maar. Eh, <laughs> oh, um. wat, wat, vind je nou, wat vind je nou zeggen van, nou, dit is nou echt een nummer wat heel erg mooi, eh, mooi is geworden. een beetje je lievelingsnummer van je EP. Zeg ik nu iets ja, als u mijn lievelingsnummer, of tenminste waar ik het meeste blij mee ben, is toch wel Red Wine. Nou, dan gaan we die, gaan we die draaien. Dat is het, tweede trekje. Ehm, ik weet, eh, hij is eh, trouwens ook eh, ergens opgenomen in? In Harderwijk. In Harderwijk. Ja, bij Theo Fokma. Ik weet dat hij toevallig af en toe stiekem zit te luisteren, Theo. Dus bij deze Theo. <laughs> dit, dit gaan we dus even draaien. Hier is Red Red Zeg ik het goed? Red wine? Nee, nee, nee. nee. Het is red wine. Niet red, red wine. nee, het is red wine. Red wine dus. <laughs> Oké, ik word gewoon eh, niks eh, gecorrigeerd. Nina Vine met red wine dus. Ja, dat was eh, Dus Houses. Een band die ik eh, ooit heb eh, kunnen zien bij de Panama. Dat was ook al een hele tijd terug dat ik dat heb mogen meemaken. Maar Panama, dat schijnt al niet meer zo te zijn. Het is zielen. Uh, maar wat er overblijft, eh, is in ieder geval dat eh, werk van Houses eh, wat het moet zijn. Nou, inmiddels denk ik dat het zover is. Het moment is daar dat we gaan kijken of we Nina zo, zo ver kunnen krijgen dat ze wat, wat gaat spelen. Ehm, je bent zover? Jazeker. wat ga je spelen? Eh, ik ga Lucky Strike spelen. Je gaat Lucky Strike spelen. Ja, dat is een eh, nummer wat, eh, wat we hier al een paar keer hebben gedraaid bij CFM Zandvoort, bij Alternative FM. het is altijd leuk als je het nummer ook hier echt in het echt gaat, gaat <laughs> spelen. Dus, ja, dus we, zijn, we zijn nieuwsgierig. Oké. Goed, nou dan komt hij dan. You are the silver moon that lightens up my night You are too cute to be true I just can't get enough of you yeah, yeah.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 altijd weer eh, even leuk als we eh, Sue Night eh, horen met het uh, eerste EP'tje wat ze heeft. volgens mij schijnt ze helemaal los te zijn. Zeker na het optreden wat ze had met twee andere dames. Namelijk Mirjam Gaasbeek en Fabiana Dammers heeft ze geloof ik verteld dat ze helemaal los is van die <laughs> EP's. Ik geloof dat er nog eentje ergens verdwaald in de gitaar schijnt. Ze, in, in, het ding waar je die gitaar opbergt. Dus daar schijnt het allemaal in te liggen. Koffer. Koffer hoor ik uh, Marcus uh, roepen. Dank je, dank je, dank je. Eh, goed, we hebben het, het, het eerste werk van Nina Fine net gehad. Hoe is het je, je bevallen? Prima. Ja? Ja. Ja. Want dit nummer, dat Lucky Strike wat je net speelde, dat hebben we al een, een aantal malen hier bij Alternative FM op de eten gegooid. Dus ja, eh, ik denk dat er voor, eh, voor de mensen die dit eh, programma volgen, die denken, oh ja, ja, dat is dat nummer, ja, ja. Nou, dan hoop ik dat ik aan de verwachtingen heb voldaan. <laughs> Ja, nou ja, dat zal ongetwijfeld wel. Straks over een minuut of vijf ongeveer. Dan is het tien voor negen. En dan gaan we het tweede nummer doen. Mhm. Is dat de cover? die in je hoofd hebt zitten? Ehm, ja, lijkt me een goed idee. Ja? Uh, is goed. Eh, <laughs> ik weet toevallig welke cover het is. <laughs> en dat weten de andere kant van de, eh, de mensen die naar dit programma luisteren niet. Maar dat is nou juist het leuke van radio. Soms zijn er dingen die ik wel weet en de rest niet. Alle markers weten het ook. Dus... eh we gaan weer eens even fijn naar een Rotterdamse band die ook de grote prijs van Nederland wist te winnen. En in het jaar 2009 traden ze op. En wat ik eh, zo'n heel eh, leuk eh, nummer vind. Die zal totaal anders klinken als 28 april het album Het Levenslicht gaat zien. Want dan is het echt af. Tenminste, het, is al af. Maar dan wordt hij gepresenteerd aan het grote publiek. En dat is van de Cosmic Carnival. En dit, ja, dit vind ik zo mooi. Hier is Share Love. brothers Share the love from the heart with your brothers Share the love from the heart with your brothers Share the love from the heart with your brothers Share the love from the heart with your brothers Share the love from the heart with your brothers I wrote, Traveling to an unknown world of paper Looking for answers Without an answer Last I had a dream of your government talking Hamburgers and fries Through campaign sold you They lit a candle in the dungeon, my friend Don't bury my tower down in my favorite city London Once there was a fish, it's what Darwin taught me there's no room for ever concern That's what my father brought me Convince me, don't say I'm your enemy Instead of blaming me for setting Lots of people free So just defend your vodka and cigars Cause I don't gather around businessmen with guitars no more They lit a candle on TV But burn my little soul and holy book down Kashmir Hakim was dat. Met eh, het nummer Free People. Daarachter, eh, of daarvoor eigenlijk, was het uh, Love van de Cosmic Carnival. Um, nou weet ik toevallig dat de enige dame van de band hier tegenwoordig in de buurt schijnt te wonen. Dus <laughs> je, kan het nooit weten. Toevallig kan die even op het internet zitten. Denkt van leuk, ik ga eens even luisteren. En dan hoor je ineens gewoon je plaatje voorbij komen. Ja, dat kan zomaar gebeuren. 28 april kan ik je in ieder geval vertellen. Dan komt het album van, eh, van de, de Cosmic Carnival definitief uit. Eh, Kashmir Hakim schijnt ook met eh, materiaal te zijn. Dus met nieuw materiaal. ik weet alleen niet in hoever hij daarmee gevorderd is. Maar het ziet er wel naar uit dat hij zeer binnenkort daar gehoor aan gaat geven. Dat hij dat heeft. Ehm, we zijn weer toegekomen aan een stuk muziek wat eh, Nina Fine gaat eh, spelen. En dit keer, eh, Nina, heb je gezegd van... Nou, ik ga iets, ik ga iets doen wat al bestaand is. Ja, zeker. Ja. Ehm, heb je iets met soul? Sorry, wat? Heb je iets met soul? Ehm, nou, het, het, is niet mijn allerfavoriete genre, maar ik, ik heb er wel wat mee. Ja, je hebt er wel wat mee. Ja. Eh, is dat ook de reden waarom je juist dit nummer hebt uitgekozen om jouw bewerking daaraan te geven? Um, dat het, dat het een soulnummer is, zeg maar, of uit het genre, is niet per se de reden. Ik vind het gewoon een prachtig nummer eigenlijk. Je vindt het echt een prachtig nummer. Vind je het ook, de persoon die het uitvoert, eh, die heeft ook al een verleden wat dat gaat. Eh, hij heeft, eh, ja, hij heeft ooit gezegd van, nou, ik treed niet meer zoveel in de openbaarheid, maar ik geloof dat hij, nou, een maand of vier, vijf terug, was hij toch weer eventjes van, ik ben er eventjes weer. Heb je bewondering voor deze man? Ehm, het is ik heb bewondering voor wat hij maakt. Ja. maar ehm, ik heb hem bijvoorbeeld nooit live gezien of zo. Nee, dat niet. Dat niet, nee. Nou, eh, voor de mensen die thuis van over wie hebben we het? Nou, we hebben het over Bill Withers. Daar hebben we het over. En Nina gaat haar versie spelen van Ain't No Sunshine Anymore, toch? Het heet eh, gewoon Ain't No Sunshine. Ach, Ain't No Sunshine, ja. nou ja, maakt niet uit.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 This time when he's gone, he's always gone too long. Anytime he goes, it's a way out. Wonder this. just ain't no home Anytime he goes Hier, hier. Nou, dat was een eh, hele mooie eh, versie eh, van uh, Ain't No Sunshine. Bill kan in ieder geval een beetje trots zijn. ik weet niet of je toevallig gisteren hebt gekeken naar <laughs> een, naar een aflevering van De Wereld Draait Door. Daar liet Obama van, zich, van zijn kant horen. Ik weet niet of je het gezien hebt. Oh, ik, ik heb het toevallig niet gezien. Nee, het was een nummer van... Ja, ik, ik, ik ken hem dan in de uitvoering van de, de Blues Brothers. Wat een ontzettende vergelijking, hier Koper. Maar, uh... Chicago? Ja, precies. Die. Ik heb, dat het, nummer, heb dat... wel gehoord namelijk, maar ik heb het niet gezien. Ja, nou, dat, <laughs> dat, dat eh, werd eh, eventjes gewoon tegen horen gebracht. Dus dat vond ik wel eigenlijk heel grappig. En Barack Obama heeft een uitstekende stem, kan ik je vertellen. Dus zo'n echte... kijken, denk ik. Ja, ja, wat dat er gaat is het, eh, is het wel een heel goud eh, moment eh, geweest. Voor de president van de Verenigde Staten. dankjewel voor, voor even voor dit moment. We gaan zo direct na 9 uur doen we nog één nummer. Dat je hier gaat, gaat spelen. Dus... En sowieso worden er dus opnames gemaakt. Dus die gaan we nog een keertje bewerken. En dan laten we je nog even een keer terug horen. En dan kan je zeggen van... nou, die kunnen nog wel een keer, eh, gewoon nog een keer hier eh, voor deze zender gebruikt eh, worden. En misschien heb je er zelf ook wat aan. Dus ehm, dat was even voorlopig Nina Fijn. We gaan eerst nog naar het nieuws toe. Doen we met dit mooie nummer van Alaska van het album Actors and Liars. Paint, Tower and Hill.